Lot Lewin met het NOS Journaal. Er zijn zeker 200 luchtaanvallen uitgevoerd op de Syrische stad Aleppo in de afgelopen twee dagen. Dat zeggen Syrische hulpverleners tegen CNN. Daarbij zouden meer dan 100 doden gevallen zijn en honderden mensen zijn gewond geraakt. Reddingswerkers proberen nog steeds mensen onder het puin vandaan te halen. Door de zware bombardementen zitten bijna 2 miljoen mensen zonder stromend water. Volgens UNICEF is een waterpompstation in het oosten van de stad beschadigd geraakt. En rebellen hebben als vergelding een ander pompstation uitgezet, waardoor er ook in andere delen van Aleppo geen water uit de kraan komt. De politie heeft een man neergeschoten bij een achtervolging in Rotterdam. Een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een agent probeerde de twee die in de auto zaten aan te houden... omdat hij een vuurwapen gezien zou hebben door de voorruit. Toen een van hen een verdachte beweging maakte, schoot de agent. De auto kon daarop tot twee keer toe ontsnappen. Uiteindelijk heeft de politie de neergeschoten man kunnen aanhouden. De andere is nog voortvluchtig. De burgemeester van Maasluis heeft een noodbevel uitgevaardigd om overlast van jonge vandalen tegen te gaan. Al drie weken lang veroorzaakt een groep hangjongeren problemen in de stad. De jongeren richten vernielingen aan en intimideren voorbijgangers. Met het noodbevel kan de politie de jongeren verbieden om naar hun hangplek te gaan. noodbevel is drie dagen van kracht. En president Obama heeft het eerste museum in Amerika over de geschiedenis en cultuur van zwarte Amerikanen geopend. Al in 1915 spraken Afro-Amerikaanse oorlogsveteranen de wens uit voor zo'n museum, maar het duurde nog ruim 100 jaar voor het museum werd gerealiseerd. En dan nog het weer. Het blijft vannacht droog met temperaturen tussen de 9 en 13 graden. Morgen is het eerst zonnig en wordt het 23 tot 26 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en valt er een enkele bui.